Jij werd verlicht door de maan. Het werd voor mij echt de mooiste dag, die nooit meer over zal gaan. Weet toch wat ik je zei, jij hoort precies bij mij. Geef toch je liefde aan mij. dat de dag voor me schijnt. Darling, I need you so, darling, I love you so, kus me. Als ik jou zie, weet dan dat de wolk weer verdwijnt. Zolang het dromen voor mij bestaat, lacht het geluk nog naar mij zal op jouw naam in mijn hartje staan. En dat gevoel maakt me blij. is al this